Dit is Wijnand Zwaan bij de Er staan op dit moment geen files op de A2 Amsterdam-Den Bosch tussen Amsterdam en Utrecht en de A27 Utrecht-Breda tussen knooppunt Everdingen en Gorkum. Tot zover de verkeersinformatie. In Circus Zandvoort ben jij de artiest.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 and only love. The shadows fall and spread their mystic charms in the hush of night while you're in my arms. I feel your lips so warm and tender my one and only love. The touch of your hand is like heaven, a heaven that I've never known.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 Eh, we gaan steeds wat anders doen. Ik heb nu weer een, een Nederlandse trombonist. Hij is ook in Jazz in de Krocht ehm, afgelopen jaar, of was het alweer het jaar daarvoor, geweest. Ilja Rijngoud heb ik het daar voor Treffelijk spelend op zijn trombone heb ik uitgekozen Jonas Glue.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 Ja, Ilja Reinhardt, ik vind het een fantastische uh, muzikus en hij heeft ook bijzondere cd's gemaakt. Zoals bijvoorbeeld deze. heel simpel, het is sonnet nummer 89 en hij heeft haar als gast V. Klaassen de zangeres. Luistert u naar William Shakespeare's Sonnet nummer 89.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 Maar volgens justitie is de maatschappelijke onrust over seksueel misbruik zo groot dat er snel duidelijkheid moet komen. Daarom is advocaat Drost gevraagd of hij snel een artikel 12 procedure wil doorzetten. Dat zei de persofficieren met het oog op morgen. Met zo'n procedure kan het gerechtshof het OM dwingen alsnog tot vervolging over te gaan. Advocaat Drost noemt de gang van zaken merkwaardig, maar gaat wel in op het verzoek. De Nederlandse waterpolovrouwen hebben hun eerste wedstrijd op het WK gelijk gespeeld. Nederland begon tegen de Verenigde Staten en de uitslag was 7-7. Nederland is regerend olympisch kampioen. De vrouwen van de Verenigde Staten zijn regerend wereldkampioen. Het WK waterpolo wordt gespeeld in Shanghai. En Argentinië is uitgeschakeld voor het Zuid-Amerikaanse kampioenschap voetbal. In de kwartfinale verloor het gastland van Uruguay na het nemen van strafschoppen. Eerder plaatste Peru zich verrassend voor de halve finale van de Copa America door Colombia te verslaan. Het weer. Het aantal buien neemt vanmiddag toe. Plaatselijk kan er ook een klap onweer voorkomen. Het wordt maximaal 18 graden aan zee tot 21 in het oosten. Morgen veel bewolking, af en toe regen en maximaal 19 graden.